Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Jojo goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Op het keerpunt halverwege was ze nog vierde, maar dankzij een sterke eindsprint wist ze de 100 meter toch te winnen. In een Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Zelf was Jojo over die tijd niet helemaal tevreden, maar zo zei ze, goud is goud. Het is de tweede gouden medaille voor Nederland deze Spelen, na het goud voor Marianne Vos afgelopen zondag. Chromo Jojo had met het estafette-team al zilver gewonnen. De komende ochtend komt ze ook weer in actie in de series van de 50 meter vrije slag. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan om te stoppen als bemiddelaar in het conflict in Syrië. De gezant voor de Verenigde Naties en de Arabische Liga gooit eind deze maand de handdoek in de ring, omdat zijn vredesplan op niets is uitgelopen. Annan bekritiseert de VN-veiligheidsraad, die verdeeld blijft over het conflict in Syrië. Een fotocamera in een blikje, geplakt op een verkeerspaal, heeft tot flinke ophef geleid in Middelburg. Agenten troffen het verdachte pakketje gisteravond aan in het centrum van de stad. Na de vondst werd de omgeving afgezet, bewoners moesten lange tijd binnenblijven en de politie zette dranghekken neer om nieuwsgierigen weg te houden. Ook de explosieve opruimingsdienst werd gewaarschuwd. Tips van bewoners leiden naar de sterrenwacht in Middelburg. Toen medewerkers van de sterrenwacht kwamen kijken was het probleem snel opgelost.